is nieuws van 6 uur. Moutschreurs met het zijn. Een passagiersvliegtuig van Egypt Air is van de radar verdwenen. Dat meldt de Egyptische luchtvaartmaatschappij op Twitter. De Airbus A320 was gisteravond iets na 11 uur vertrokken vanuit Parijs... en was op weg naar Cairo, maar is daar niet aangekomen. Het laatste contact met het vliegtuig was rond kwart voor drie... kort nadat het toestel het Egyptische luchtruim was binnengevlogen. Het toestel vloog toen op een hoogte van ruim 11 kilometer. Aan boord zouden 69 mensen zijn. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. In de gevangenis van het Noord-Hollandse Zwaag heeft brand gewoed. Het vuur ontstond in een van de cellen. De gedetineerden uit die cel is naar het ziekenhuis gebracht. 22 andere gevangenen hebben rook ingeademd. Een deel van het complex wordt ontruimd. In de gevangenis in Zwaag is plaats voor ruim 300 gedetineerden. Bestelbusjes die op diesel rijden stoten veel meer schadelijke stoffen uit dan tot nu toe werd gedacht. De Volkskrant schrijft dat uit een onderzoek van TNO blijkt dat ze gemiddeld zes keer meer stikstofoxide uitstoten dan de limiet. Slechts slecht scoren de Opel Vivaro, Mercedes Sprinter en Renault Traffic. Fabrikanten zeggen dat ze de uitkomsten niet erkennen omdat de test volgens hen niet voldoet aan de Europese regels. Bij een inloopavond van de gemeente Tilburg over de stof Chroom 6 zijn de emoties hoog opgelopen. Volgens Omroep Brabant kwamen er zo'n 80 mensen op de bijeenkomst af. Sommigen schreeuwden en eisten schadevergoeding. Pas geleden werd bekend dat bijna 600 mensen met de kankerverwekkende stof hebben gewerkt bij het schuren van treinen. Chroom 6 zat in de verf. In vaste vorm is het onschadelijk, maar tijdens het schuren komt de gevaarlijke stof juist vrij. Aanwezigen van de inloopavond zeiden dat de werkplaats meestal vol hing met stof. Het weer geregeld zon, het wordt tussen 18 en 20 graden. In de middag kan een enkele bui vallen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen weinig verandering in temperatuur, wel is er meer bewolking. En dit was het NOS. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.